Jan van der Putten met het NOS-journaal actief is in het land. Ook nu de terreurorganisatie de verantwoordelijkheid heeft opgeëist... voor de aanslag op een restaurant in de hoofdstad Dhaka. Vrijdag drongen zeven mannen het restaurant in de diplomatenwijk van Dhaka binnen... en vermoorden twintig mensen. Zes van de zeven werden gedood. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken waren de daders Bengalezen... en waren ze lid van een lokale militante groep die geen banden heeft met IS. In Egypte zijn de eerste stoffelijke resten aangekomen van slachtoffers van de ramp met het vliegtuig van Egypt Air. Ze waren eerder al gelokaliseerd op de plaats van het ongeluk in de Middellandse Zee. De onderzoekers gaan daar opnieuw naartoe om te zien of er nog meer lichamen zijn. Het toestel van Egypt Air had 66 mensen aan boord toen het op 19 mei neerstortte. Het onderzoek naar de oorzaak is nog in volle gang. De Iraakse regering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd vanwege de aanslagen van afgelopen nacht in Bagdad. Bij twee explosies vielen zeker 125 doden en raakten tenminste 150 mensen gewond. Het was tot nu toe de dodelijkste aanslag van dit jaar. De Islamitische staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De Iraakse premier Abadi was na de aanslag in het getroffen gebied en werd onthaald door boze inwoners. Ze zijn kwaad omdat de premier beloftes op het gebied van veiligheid niet zou nakomen. Het evenement Delft Sale heeft een half miljoen bezoekers getrokken. Er was gerekend op 100.000 mensen meer, maar door de regen vielen de bezoekersaantallen tegen. In Delfzijl waren 200 zeilschepen te bewonderen. De afgelopen jaren ging het evenement niet door, omdat er geen geld genoeg was. De bondscoach van de Nederlandse turnmannen, Mitch Fenner, is overleden. Hij had kanker en overleed afgelopen middag. De Brit Fenner werd vier jaar geleden bondscoach in Nederland. Dat leidde onder meer tot de plaatsing van de Nederlandse turnmannen voor de Olympische Spelen in Rio.